uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Schrijver Salman Rushdie is een dag nadat hij werd neergestoken... weer van de beademing af en aanspreekbaar. Dat bevestigt zijn literair agent aan het Amerikaanse persbureau AP. Rushdie werd vrijdag tijdens een lezing in de Amerikaanse staat New York neergestoken. Hij liep leverschade op en zal waarschijnlijk een oog moeten missen. De aanvaller is meteen na het incident opgepakt. Hij is aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging. Uit analyses van zijn sociale mediaprofielen blijkt dat de verdachte sympathie heeft voor het Sjiïtisch extremisme. In Soedan zijn meer dan 50 mensen omgekomen bij overstromingen door zware regenval. Duizenden huizen raakten onder water. Het regenseizoen in Soedan duurt van juni tot en met september, met pieken in augustus en september. Dit jaar is de regenval boven gemiddeld. De VN is bezorgd en zegt dat sinds mei naar schatting 38.000 mensen zijn getroffen door hevige regenval in het Oost-Afrikaanse land. Bij een tankstation bij het Limburgse Wittem is een man onder zijn eigen auto terechtgekomen en levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens persbureau ANP viel hij uit zijn rijdende auto en kwam hij daarna onder het voertuig terecht. De brandweer haalde de man onder zijn auto vandaan, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten enkele honderden mensen vannacht buiten slapen. Ze konden afgelopen dag niet meer doorstromen naar een andere opvanglocatie. Het COA noemt de situatie zeer zorgelijk. Het aanmeldcentrum is al maandenlang regelmatig overvol. In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen al zo'n 40 mensen buiten... maar dat was volgens het COA vrijwillig en niet omdat er geen plaats was. Het weer komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot 34 graden. Door een hogere luchtvochtigheid zal het broeierig aanvoelen. Na het weekend iets lagere temperaturen en dan ook mogelijk wat buien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu de nacht. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher sit on top of you. Ooh, la, la, la, I wanna go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Fun? Oh, we yeah. gon' I clean it up. Go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Gonna sit on top of you. We gon' fuck up the night. Fuck it up, fuck it up that night. Spaceship's fine. Spaceship's fine. Unapologetic when we fuck up the night. so excited, so excited. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control. I got time today. I got time today. I got time. Oh, I, I got time today. I got time. I can't wait to come out and play. Ooh, yeah. my we gon' fuck up the night. Take flight, blinding Fuck it up, fuck it up, fuck it up. Bet you you'll see stars. Bet you you'll go far. Bet you you'll levitate. Bet you you'll Yeah, we gon' fuck up the night.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 Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts onder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef?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 I'm at trying to all of my change I spent on you. Oh, where have the times gone, baby? It's all phone someone to stay right by your side. Who I don't wanna let you go. I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling. You were I lost count of the days, so lost in a haze. Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to go back and find you. How could I know? Well, tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting here all night. Cause you weren't already ready for someone, someone to stay I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know. I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side.